Drie uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Rotterdam heeft brand gewoed in een flatgebouw in de wijk Kralingen. De brand ontstond rond half elf op de vierde verdieping. 24 woningen in het gebouw zijn ontruimd. Bewoners van acht woningen kunnen niet terug naar huis. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De brandweer was met groot materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. Speciaal aanklager Muller, die onderzoek doet naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, heeft zijn onderzoek afgerond en aan minister Bar van Justitie overhandigd. Bar bepaalt of en welke delen van het onderzoek openbaar worden gemaakt. Mogelijk krijgt het congres dit weekend een samenvatting van het rapport. Het aantal werkende 45-plussers dat van baan wisselt is iets toegenomen... maar nog altijd wisselen ze minder vaak van baan dan werkende onder de 45... blijkt uit onderzoek van het CBS. Vorig jaar kregen 212.000 45-plussers een andere baan. In de groep tussen 25 en 45 kwam dat twee keer zo vaak voor. Het gebrek aan doorgroeimogelijkheden, onzekerheid... ofwel willen maar niet kunnen overstappen van baan... zijn redenen waarom 45-plussers ten opzichte van andere leeftijdsgroepen... nog steeds veel minder vaak wisselen. In Amsterdam is gisteravond het boekenbal gehouden... de traditionele aftrap van de Boekenweek. Aan het begin werd kort stilgestaan bij de aanslag in Utrecht... Burgemeester Halsema zou een gedicht voordragen, maar dat ging niet door... omdat ze bij de stille tocht voor de slachtoffers van de aanslag in Utrecht was. Het thema van de 84ste Boekenweek is De Moeder, de Vrouw. Het geschenk is geschreven door Jan Siebelink en heeft de titel Jas van Belofte.